Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 5. Mensen van horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. Ja, En alle luidjes al daar op het web. Hallo. Ook jullie krijgen een flinke mes. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Ja, ik sta dus, hè. Met fout t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een gescheurde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke bril. Als dat maar is wat de luisteraar wil. Maar nou, daar gaan we vanuit. Hè? Veel akkoorden en veel melodie. Ook dissonanten en kakofonie. Nou, dat beloof je wat. Avantgarde, garde jazz en klassiek. Zo. Catchy liedjes en muziek. Kijk of we deze beloftes waar kunnen maken. Nu modern en dan weer antiek. Ach nee mensen, geen paniek. Geen paniek. Op 1 klinkt het ook vandaag de volle laag. De volle laag. Ja! Het is weer zondag! Eh, eh, niet de zondag tussen 6 en 8. Maar het is zondag tussen 2 en 4. Hier is de volle laag tijdens het Radio 501 Marathon Weekend. Met de gemaakt natuurlijk door BHV For You. Wat krijgen we vandaag allemaal in de uitzending? Platen natuurlijk. Voor je hoofd en in je hoofd. Dingen die in je hoofd blijven zitten of er nooit uit kunnen komen andere dingen natuurlijk. Hier op Radio 501. Speciaal voor de mensen zet ik de muziek even wat zachter, zodat je wat beter kan meeluisteren. Wat krijgen we natuurlijk? De item. De item hier live in de studio. We zijn al lekker aan het, aan het opbouwen met onze technicus Milan. Hoera, hoera, hoera voor Milan natuurlijk. We hebben hoera, ja, ja. er wordt gewoon geluisterd naar mij, dat maakt niet veel mee. Mijn katten bijvoorbeeld luisteren nooit naar mij. Laatst zei ik nog tegen mijn kat, eh, ja, hoe gaat het er nou mee? En, nou, geen antwoord. Desalniettemin eh, zijn het lieve beesten, eh, omdat ik weet dat het goed zit. Nou, vandaag natuurlijk allemaal dingen. Zo hebben we de derde uitzending, dus maal scheepsrecht en dergelijke. Dat betekent dat we ruime stopmuziek hebben. Ik moet nog even nadenken welke muziek dat dan is. Maar in ieder geval hebben we oorlogsmuziek, natuurlijk speciaal voor de luisteraars. En vredemuziek. Helemaal blokken. Oh ja, Likkerly. We gaan even mee uh, te talen. Op zijn uh, triggerfingers. Maar ik doe het gewoon met mandjes. Eh, ja, we beginnen natuurlijk, eh, moeten niet liggen. We beginnen met leuke muziek. Elmer Judd, ik heb hem al vaker gedraaid, maar niet deze kant van deze single. Aan de andere kant staat de Tron Song, bekend van Tron, Tron, Tron, Tron. Nee hoor, niet Tron, Tron, Tron, Tron. Dat heeft allemaal niks met maken. Desniettemin gaan we die plaat even luisteren. Laat alles aan. Ik eh, draai deze fantastische showmuziek even weg. Ook al duurt nog 17 minuten. Wacht, dat ga ik gewoon nog vol lullen. Wat ga ik allemaal zeggen? Muziek natuurlijk, veel muziek. En niets minder dan dit. Tron met de Lie Song. Oh nee, gewoon natuurlijk Don't Lie. Hier op jouw radio 501 8 1 3 4 Dit is Elmer Chad. Thank you. wealthy. Don't tell me you're smart. Don't tell me you're wealthy. It's breaking my heart. Don't lie, don't lie, don't lie, don't lie. tell me you're wealthy. Don't tell me you're smart. Don't tell me you're wealthy. It's breaking my heart. Don't lie. Don't lie. Don't lie. Don't lie. Don't lie. Ja, en we zijn ontzettend klaar voor de soundcheck. Dus gaan we even luisteren naar iets anders. Eh, don't lie, maar toch The Lime Lies Down on Broadway van eh, Genesis of van Genesis. Het is me net hoe je het wil uitspreken in het Engels of in het Nederlands. In ieder geval, het is een hoofdstuk uit de Bijbel, dat weet ik wel. En eh, Phil Collins, die daarna een afschuwelijke plaat heeft gemaakt. Eh, eh, soms ook wel een goed nummer hoor, dat weet ik niet. Ik heb ze niet allemaal geluisterd, want dat houd ik niet vol. ja, hier is in ieder geval Phil Collins in een band. Hij drumt en hij zingt ook nog. En het is een live nummer en het doet lekker lang. Dan kunnen wij lekker soundchecken met de item. Nou, ik, ik druk even op play, dan begint hij vanzelf al te spelen, denk ik. Ehm Oh, volgens mij is dit niet het nummer dat ik bedoel. Maar in ieder geval, in ieder geval Lem Lies Down on Broadway, eh, dat radioruim, dat vind ik wel belangrijk en zo. Maar... freshly tinned as the neons dim to the coat of white. Rain on Erie on every socket. gone, he's forgotten what he did, and the lamb lies down. hun plaat. En uh, we gaan verder met een ander nummer van een plaat. En dat is niemand minder dan Doe Maar. Dus Doe Maar, even een nummer van Doe Maar. sinds, <laughs> sinds een dag of twee. twee. Vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee. Aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Deze zondag hebben we weer een eh, nieuwe Ramsplaat. Ik, eh, check vooral ook even de Ramsplaatparade op www.vollelaag.tk.tk. Dus goed onthouden. houden natuurlijk, daar zitten we met de volle laag. Eh, wat hebben we hier voor ons? Takkendak met de plaat open. Ik heb hem nooit verhoord. gehoord. natuurlijk heb ik die plaat ook nog nooit gehoord. We gaan weer gewoon nummer 7 draaien. En ik denk eerlijk gezegd dat het nummer genoeg heet. Maar het kan ook lichaam beter. Dus dat, dat gaan we gewoon meemaken hier. De volle laag. genoeg. We gaan verder met een nummer van Bressy. IOO. Ik bedoel, ik heb het gehad met die rangsplaat. Eh, volgende week weer een nieuwe. En we gaan gewoon even lekker drinken. en dat is natuurlijk uh, uh, met niks minder dan I, O, O, O, O, O, O, O, I, I, I, O, O. Uh, dus van een plaat is dat natuurlijk Getting Wise uit de jaren 90 ergens. Of het is uit de jaren 2000. Dat zou zomaar ook kunnen. We hebben muziek, live muziek hierin. Daar ben ik altijd heel enthousiast over als het live gaat. Uh, en uh, natuurlijk uh, is dat de item, dat had ik al aangekondigd, ergens op Twitter. Zo'n medium op internet is dat. En eh, voelen jullie een, keer een beetje gelukkig op deze zondag? Ja, hartstikke, hartstikke. Even kijken hoor. We gaan ondertussen even kijken. Ik ga wat knop indrukken. En zeg het nog eens een keertje. Even kijken. De andere knop even indrukken. nog een keer. Doe nog eens even indrukken. Ja, zeg nog eens even gezellig. Ja, ja, ja. Uh, even kijken hoor. Ja, er was hier ooit een knopje. Ah, even kijken. PC en stage. Ja, voor mij moet het gewoon goed uh, zijn nu. Ik hoor alleen helemaal geen uh, tuteletut. Um, in ieder geval, eh, jullie zijn hier in de studio hartstikke gelukkig. En eh, ja, ondertussen zit ik hier even technisch even te, na te denken. En ik aan techniek. Ja, inderdaad. Natuurlijk. Het gaat, hier om een, gaat om een knopje namelijk, dames en heren. Er zijn hier drie knopjes, of twee knopjes. En daarvan één ingedrukt moet worden. Even kijken. Drie mogelijkheden. En dat is altijd met, net als met de pincode. Je moet altijd één eentje indrukken. Blijf gewoon nog even praten hoor, eh, gezellig. Eh. Ja, met je mond. Ja, inderdaad, ik heb hem helemaal goed. Heb je geen knetter? Eh, ja, voelen jullie een beetje gelukkig? Ja, ja. Ja, het lukt! Enig, enigszins brak, we waren hier vanmorgen vroeg al, dus dat... Ja, jullie hadden de platenkeus, platenkast leeggeroofd bij jullie thuis. Ja. wat voor muziek draaiden jullie allemaal? Dat weet natuurlijk iedereen, want iedereen luisterde toen ook. Nou, wat hebben we allemaal gedraaid? We hebben ja, de Beatles gedraaid, Stones gedraaid, George Benson gedraaid. Pink Floyd hebben we Pink Floyd gedraaid, Arctic Monkeys gedraaid. Arctic Monkeys. Ehm, Doors De Doors gedraaid ook nog. Kent Heat gedraaid. nou, het, zit, het zit allemaal een beetje in jullie muziek ook, hè, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat was ook de hele bedoeling een beetje. Eh, we hebben natuurlijk een beetje om mensen warm te krijgen. Nou, ik heb die eh, volledig door de war geschopt. Nou, dat valt op zich nog wel mee met de muziek. Eh, het kan, er, kan erger. Ik kan natuurlijk ook gewoon gabber kunnen draaien, maar <laughs> dat zijn niet mijn vrienden. Eh, nou, ik eh, zou zeggen, jullie kunnen helemaal losgaan eh, met het eerste nummer. Poolside over zwembad, denk ik dan. nou, <laughs> zoiets, ja. Veel plezier. Item Poolside. outside. Sunshine treats me all too kind. Today's the best day, no worries on my mind. Little bugs crawling through your blackberry bush, and today's the best day, no worries, nothing to do. nothing I should do, say, or oh, please go stay or see. I close my eyes and I try to grasp those days, the best days of how I wish I could go back. everything's alright. Watching out for the tall grass of the river. Tis the best day, no worries. even een blik applaus open. Bedankt, bedankt. En eh, het volgende nummer eh, wat jullie gaan spelen heet volgens mij Lucia, klopt dat? Lucia. <laughs> oh, Lucia. Oh, nou, ik voel me vereerd. Met nee, Lucia. heet Lucia, inderdaad. Lucia. Eh... Uh, Gaat het, gaat lukken? We zijn nog stemmen. Nou jongens, uh, item Let Letter Rip. Ja, yeah, here we go. saw your pretty face in a forest far from here where the music is way too loud and people everywhere can see. And I saw you standing there and I love your dancing and I thought I'd go over there just to take my chances with you, with you. voor de item. Eh, en ik gewoon zelf ook meeklappen. Hè. Dat natuurlijk om het applaus nog even wat te moeten aanzwellen. Heel goed, het uh, publieksparticipatie ten top natuurlijk. jullie zitten hier eh, met z'n vijven. Met een, met een EP op van vorig jaar nog zelfs. Maar, maart vorig jaar, nu inmiddels een jaar alweer oud. Klopt, is best. Ruim, nou, overigens als een sfeer in de vinger natuurlijk. Ja. Jullie doen er mee met de grote prijs van Nederland. Hoe gaat het daarmee? Wij, deden mee. Deden mee? Ja. Oh jee, oh jee. Nou, de grote prijs moet stemmen, hè. Via, dat, dan moet je via Facebook dus, stemmen. Heb je, en Lise, heb je gestemd? Ik heb gestemd. Ja? Op ons. Niet op ons. nou, kijk, zie, daar liggen ze. Dus, ja, kijk, daar krijg je het al. <laughs> Ja, daar, ga, je al, daar ga je al. nou, meer bekendheid genieten dus, dan eh, ken ik jullie ook. Nou ja, wij zijn maar jullie waren ook een keer plaat voor je hoofd, dus ik had er wel beter moeten weten. Ja, ja, ja het ding is, je moet bij dat soort wedstrijdjes moet je ehm, behalve een leuk beentje ook eh, een halve ICT-specialist zijn. En dat, eh, dat zijn wij niet. <laughs> dus dat wordt altijd een beetje lastig. Nou, desalniettemin eh, vorig jaar met de, de Popmania, Mania, ja, ja, Mania, Mania. Ja, Mania volgens mij toch de tweede prijs gewonnen. dus dat is dan eh, toch wel een stuk herkenning. En dan denk je van ja, grote prijs van Nederland, uh, eat your heart out. Nou ja, kijk, we hebben, we hebben een soort een herkansing. Want uh, Noord-Holland Pop Live, daar is vandaag de stemming van open gegaan. Kijk. En daar doen wij ook mee natuurlijk. Dus, ehm, Mensen moeten gewoon even stemmen. www.nhpop.nl Ja, ja, volgens mij, want anders Google, je, Google eventjes nog oh, eh, pop live. En dan, Jake eh, eh, gaat ook wat zeggen. Ja, dan kan je het dus goed maken. Dan kan je nu wel opstellen. Ja, precies. Oh ja, en, Ja, en dan kunnen andere mensen ook goed voor mij maken. Hè. Meer dan goed natuurlijk. Dat verdient natuurlijk wel weer tegenprestatie natuurlijk. ook van de mensen. En ook van de dieren. <laughs> Ja, en dan stem op de item. Dat is met AITM. Ja, want heet het dan, heet die nog gewoon de atomically incorrect, therefore magical? Nou ja, of kan het gewoon overal verstaan? Ja, dat is een beetje de grap. De grap is, we hebben meerdere dingen verzonnen inderdaad waar het voor staat. En, eh, welke, vind jij, eh, welke vindt Jake nou, eh, de leukste? volgens mij die hier op de muur staat. Ja, hier op de muur staat inderdaad een hele leuke. Dat is The Ape Man's Interpretation of Timeless Metaphysics. Dat is jouw toch, maar die heb je ook zelf bedacht, of? Nou, ja, toevallig wel. Die heb ik bedacht voor. <laughs> ja, dat is echt zo. Ja, dat, dat is dus... <laughs> Always in the Mood is ook een leuke trouwens. Kijk. yeah. Awesome Intelligent Team of Monkeys is ook een uh, toepasselijke voornamelijk. En de Monkeys natuurlijk, hè? Ja, ja. De Monkeys. Ja, dat, dat mag ook allemaal. Ja, jullie gaan nu geen nummer van de Monkeys eh, spelen, maar iets uit het onderbewustzijn, eh, begrijp ik. Sabrosa, ja, nou ja, ja, geheimhouding, ze, dat is een beetje... Ja, is dat in, het, in, het, in, het, in het onderbewustzijn misschien? Ja, ja, ja dat is inderdaad meer, ja, Ja, het gaat over, tenminste het gaat er niet over, maar de term Sabrosa komt de Bijbel en de Heilige Graal en onder een roos, ik weet het ook niet allemaal, maar oh. in ieder geval ja. Daar gaat het nummer een Over. Oh, het gaat ook niet over de Bijbel? Nee, nee, het nummer, gaat niet, nummer gaat eigenlijk over een, eh, gaat wel over een boek. Dat is een boek van Thomas More, eh, Utopia. Oké, kijk. Daar gaat het, eh, daar gaat jullie geloven nog in de utopie? Sorry? In de utopische maatschappij, daar, gaan jullie voor? Nou ja, nou, daarvoor gaan weet ik niet. Maar het nummer gaat er in ieder geval over. Ja, precies. Leuk om nummers over te schrijven. Ik zou zeggen, ja, rip. Ja, <laughs> hier goes nothing. Wederom. De item met Subrosa. on an island where everybody's happy and believed to be perfect for you and me. Our community made us love the one we thought would be perfect. I'll say, baby girl. Voor de item. Ik uh, eh, begreep dat jullie zo dadelijk nog even terug zijn we hebben meer liedjes. Ja. Hartstikke leuk. Eh, ja, en eh, mensen die echt willen stemmen, dat kan. Maar dat kan beter op www.nhpoplive.nl. Want daar, daar staan alle mensen op rijtje. En de item staat bij de T. Waarom niet met... je moet je eigenlijk item heten. Dan begint het met een A. A Sta je bovenaan. Ja, maar dat, de, de, dat gaat om, hè? Ja, of, het, of gewoon item. Dan oh, zijn bij Daar zijn echt helemaal voor aan, ja. <laughs> ja. Nou. nou, het is overwegen waard. Het is overwegen waard. nog even wel een tekstje aanleveren, want ik zie dat jullie nog geen tekst hebben aangeleverd. Nee, ja, nogmaals, we zijn geen <laughs> ICT-specialisten, maar dat... Uh, nou, dat geeft niet... Uh, kunnen daar wat hulp bij krijgen, hoor mensen die hun ogen niet kunnen droog houden bij deze muziek, eh, dat kan. Eh, wie wel zegt dat zijn ogen nog droog zijn gebleven, dat is natuurlijk eh, Dave van Raven van de Kick. Uh, hier is het nummer My Eyes Are Still Dry op 45 toeren. singeltje vorig jaar uitgekomen, geloof ik. You thought you could break me, but you'll never break me down. I'm still standing tall. I don't need you around. Malakai met Blackbirds En daarna zou je natuurlijk Blackbird gaan draaien van de Beatles. Maar dat doen we niet. Nee, wat we wel gaan draaien is de reclame. Na de reclame zijn we terug met Joni van de West-Friesland misverkiezingen. Aan, de aanleiding van de brief natuurlijk. En niet meer en minder dan natuurlijk de item met nog meer muziek. Nou, dat is weer een verrassing op de radio. Muziek op de radio. Hier is niks minder dan de reclame mag ik alsjeblieft nog heel even MSN scène al mijn heel zijn online? Al oh, mijn vrienden. Heel even maar. Ik heb net de computer opgestart. Als u wilt dat dit stopt, moet u ja zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl. Dit is een commercial van Sieren. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf goedkoop vlees aantrof van dieren uit de vee-industrie.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 Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Ben je er klaar voor? Voor nog een uur vol vermaak. Amusement en verstrooiing in de halfvolle laag. Op je computer, of je mobieltje ieder geval 501. Echte muziek, echte radi, radi, radi, radi, radio, piano. Blaasinstrumenten en drums komen allemaal voorbij. Hier in de halfvolle laag. Met je brood op schoot en al je eten in je kraag. Je schrikt je dood, wat een halve zoveel Veel herrie zo laat het devies van. Naar de studio zo op je trommelvlies. Dacht je even rustig, ontspannen te dineren. Nou dat is dus niet waar, vandaag is ontberen met volle, volle, volle, volle, volle, halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken vriezen, ken dooien. kronen en tooien. Hij zit te klooien, flink te rotzooien, met water te gooien. Dat is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, volle laag, volle laag op 501. We zijn er weer klaar voor. Een tweede uur. Al volle laag. En nu tweede uur. Krijgen we post. En een item. Over je item. Oorlogsmuziek. Op radio 501. 5 0, 1. Yeah. En muziek. Veel muziek. Echt veel muziek. Rudy. Says. Nou, dat is Rudy dus. Karamba. Karamba. Olé! Met gezellige tuba. Hier op 501. Ja, wat zegt Rudy? We duiken met z'n allen in de postzak. We duiken met z'n allen in de post. We duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Wat zulde de postbezorger vandaag met zich mee? Talloze brieven in de postzak. Van o zo lieve mensen en de vuilbak. Van o zo lieve mensen en o zo lieve mensen en o zo lieve mensen en de vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501. 501. Ja! Ah. Ja, dit is natuurlijk de brievenrubriek eh, op Radio 501. Ook live te beluisteren in het Park Schouwburg. Dat is toch leuk. In de brasserie. Mensen, gezellig al, u wel jullie geld verbrassen in de brasserie. Eh, ik heb een brief gekregen van eh, meneer Schellekens. Meneer Schellekens uit Scharwoude. Dat is leuk. Scharwoude is een van mijn favoriete plaatsen om mij niet te vertonen. En uh, Scharwoude natuurlijk. wat schrijft meneer Schellekens? Ja, waarom wordt er in de volle laag eigenlijk nooit aandacht besteed aan misverkiezingen? Nou ja. ja. want hij schrijft erbij, ja, mijn vrouw die wil ook heel graag mis worden ergens. En uh, de Miss Garwoude-verkiezing heeft onlangs nog eh, verloren. Eh, en ja, dat zit me gewoon heel hoog. En daarom wil ik gewoon mijn ervaring kunnen delen aan andere, met andere mensen die het niet geworden zijn. Nou, echt meneer Schellekens, u komt als groepen. want wie zit hier in de studio? Joni! Ja, ja. Joni. Nou, je hebt gisteren... Even applaus voor Joni, ook in de brasserie. Allemaal even klappen klap maar in je handjes. Blij, blij, blij. Ja, heel goed. Eh, Joni, je zit hier tegenover mij. Eh, en toch nog redelijk, eh, redelijk glimlachend. wat is er gisteren gebeurd? jij hebt meegedaan aan de Miss West-Friesland verkiezingen. Klopt. gisteren was de finale. Ja. Dat was erg spannend. Maar het was echt een hele leuke tijd. En we hebben de catwalk gelopen. Nou, wie wil dat niet? Ja, te gek. En ik ben vijfde geworden. Nou, toch nog keurig vijfde? Ja. Even een applausje. Eh, maar je deed het ook met een bijzondere reden, hè? Ja hoor, ik, deed, eh, ik steunde de Nadine Foundation tijdens deze verkiezing. Kijk. En ik heb eh, voor een 670 euro opgehaald tijdens de verkiezing. Keurig, keurig. Even een applausje. Ja, en vrijdag was de benefietavond. En daar heb ik ehm, voor de Nadine Foundation een presentatie gehouden. Ja. En ik heb een, een verrassing gegeven. Want we gaan eh, met z'n 25 in shirt spelen met eh, de Nadine Foundation erop. Kijk, dus dat, eh, want je speelt bij, bij ADOS. Ja, korfbal. Korfbal. Ja. Leuke sport. Zeker. Vind je niet dat daar een beetje te weinig aandacht aan wordt besteed aan korfbal? Ja, veel te weinig. Ja, we krijgen dan ook vaak regelmatig brieven over mensen die vinden korfbal. Ja, dat hoort echt bij de volle laag ook natuurlijk. daar luisteren jullie naar overigens. maar ben je, ondanks, eh, want je hebt heel veel kunnen betekenen voor de Nadine nou, nou, Foundation, ben je daardoor ook wel blij? Toch met het resultaat? Ja, ik hoefde ook echt niet per se te winnen, maar ik wilde wel zoveel mogelijk geld voor hun ophalen. En als ik zou winnen, dan zou ik 1000 euro voor ze krijgen. krijgen ja. Winnen. Ja. En eh, ja, dat was toch wel, dat wilde ik eigenlijk wel het liefste. Maar ja, ik blijf ze steunen. Het mocht niet zo wezen. Nou, toch nog keurig 50 geworden. Ja. Eh, wat, ga je nu, wat ga je nu doen met deze behaalde plaats? En natuurlijk je gaat korfballen, dat begrijp ik. <laughs> ja, nee, ik eh, ga nog even langs de Nadine Foundation en dan kijken of ik wat voor ze kan betekenen. Nou, dat lijkt me een hele correcte instelling. Eh, niks te oorlogspad. Eh, ik wil je in ieder geval danken voor je komst naar de studio. Ik vond het erg gezellig. En onze briefschrijver, meneer Schellekens, is ook weer helemaal tevreden gesteld. nou, jij, jij gaat dus niet op oorlogspad. Wie wel op oorlogspad gaat, dat is natuurlijk de, de volgende band. En de volgende band eh, is op LP opgenomen, dus zo belangrijk waren ze. Het is een, eh, een oorlogsthema. En... Eh, oh ja, het is natuurlijk de 638, uh, 638 niet 538, uh, 638 Squadron. Met een, een plaat uit, uit de geschiedenis van, van de mensheid. Dus gaan we gewoon naar luisteren. Ik wens jou een hele fijne en prettige dag verder. Dankjewel. Ja, mensen in de brasserie. Hier heeft een dienstmededeling. Net terwijl Squadron 633 uh, eh, zich klaarmaakt voor de battle. Maakt de item zich klaar voor het komende optreden. Item, u kunt nog op ze stemmen. www.nhpoplive.nl Onder de T. En hier is de item. Zijn jullie klaar voor, jongens? We zijn er hartstikke klaar voor. Actie! <clears throat> Welk nummer gaan jullie daar spelen? We gaan uh, oude mensen? voor je hoofd eh, spelen. Kijk, daar zijn we dol op. Excuse me for being a hypocrite. Ehm, ja. Maar wordt in een spannend jasje gespeeld. Iets, iets oh. anders dan normaal. Yes! Dames en heren, die item met... Excuse me for being a hypocrite. voor die item. Nou mensen, haal u, hou uw kaasstengels vast en uw kopje cappuccino maar klaar. Eh, wat is het volgende nummer wat we gaan hier horen in de volle laag? volgende nummer, Waterloo Square. Wesley Square? Waterloo Square. Waterloo Square. Oh, we gaan voor een plein zingen. ja, ja, ja, Mensen met pleinvrees kunnen nu nog uitschakelen. Maar mensen zonder pleinvrees kunnen blijven luisteren. item. En wederom een daverend applaus voor deze formatie. En uh, ik hoorde mensen al zingen, nog een liedje, nog een liedje, encore. Nog een liedje. Nog één. Nou, nog eentje dan. Eh, tot half vier is hier op eh, Radio 51 de item. En welk nummer gaan jullie nu ten gehore brengen voor het, gigantische publiek? Dark ten gehoor brengen. Welke? Candle in the Dark. Candle in the Dark. Niet in de wind, maar in de dark. En... Ik zou graag ook nog even, aangezien we toch nu helemaal doorgeschakeld zitten naar, eh, naar de Schouwburg. Ja. Iedereen uh, wil laten weten dat volgende week is pop In het Huis Verloren, het Kroegie en Swaf. En om half eh, elf spelen wij in het huis verloren. Half elf s'avonds, hè? Half elf s'avonds, zeker. Want half elf s morgens worden er nog eitjes gezocht in de Binnenhoornse binnenstad. Dus- <laughs> ja. Dus item volgende week, iPop, uh, eh, zondagavond. Ja, en behalve ons is er nog veel meer leuks te beleven op iPop. Hospital dus Bombers onderweer. Eh, ja. ja. Cirque Valentin. Maar hier is de item. Ja. Live in de brasserie van het park. In Horen, Horen, Horen. wants the same. Everybody wants to be different. A contradiction we can't deny. The subsets, dream subsets, survivor. Cause said the ship of spice. And Adam didn't believe his child. Some people die for their beliefs, and some people kill for another man's dream. But maybe it's a bridge too far. But I'm just like a candle in the dark. Maybe it's a bridge too far. I'm just like today.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 all the things you said I might be by degrees No guarantees, only imperfect possibilities Delight me just like that Let me forget becoming holy and ridiculous Surround me, for why would I ever begin to learn the law you will then use to judge me? Lord time for innocence. Protect me in my disobedience. Allow me to live without the seed of doubt that trickles poison into human heart. Oh, please spare me now the consequence. One day I'll join the ranks of all your saints. Inspire en dat was natuurlijk niemand minder dan de Saintbox. Dit is de weekendplaat, de officieuze weekendplaat natuurlijk, want hij wordt alleen hier gedraaid. Tweemaal tot nu toe. Saintbox was dat natuurlijk, met een, nummer op hun plaat. En die plaat die is verkrijgbaar bij Mystic Records in eh, Polen. Het is een Poolse band uit Gdansk en Warszawa, oftewel Warschau. Eh, deze nummers worden niet geduid, want eh, ze zijn al in het Engels gezongen. wat ook in het Engels gezongen is, is de muziek van Alaska... Dat is eh, volle kloren, volle kloren eh, uit uh, Volendam. En het is echt een hele toffe band. Ik heb ze gisteren gezien in een etablissement in het stadje Horen. En dat ligt aan de voormalige Zuiderzee. en het nummer dat we daarvan gaan draaien is I Will Go. En dat betekent ook dat ik zo weer ga. Dus met die aanleiding hebben zij dat nummer natuurlijk geschreven. En eh, dat nummer, eh, want ik ga natuurlijk straks naar een schouwburg toe om daar een muziekje te spelen. Maar niet nadat ik dit muziekje heb gespeeld van de band Alaska. Alaska dus, hier op 501. Mede mogelijk gemaakt door, en dat gaan we nog even spelen. Wacht even. even ah, ja, hier. Mede mogelijk gemaakt door niemand minder dan. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Een formatie met vijf eh, mannen uit, eh, uit niets minder dan natuurlijk eh, Volendam. En dat klinkt toch mooi bij elkaar, al die stemmen. En speciaal voor de luisteraars die van stemmen houden. hier is een liedje met stemmen. En natuurlijk niks minder dan echte eh, kopjes, eh, want dit is Lickily uh, eh, met het nummer Little Bit. En ik ga een beetje een Little Bit meespelen op de kopjes. Net zoals à la Triggerfinger dat doet. En dat had ik beloofd, dus ja, dan moet ik dat doen. Hier is A Little Bit met A Little Bit More. ja, van Lickily dus. Ja. <laughs> ah, yes. ooh, oh, oh, oh, your finger, eat your fucking heart out. Hier is niemand minder dan Bart Oostindie met natuurlijk Welcome to the Costume Ball, want daar lijkt het dan een beetje op. Where the sinners regarded as sane where loves a robbed by hate, where praise is a fashion call. Welcome to the costume ball. Sir, can I take your coat and your wife? What kind of drink would you like? Maybe some blood of the uncivilized. Welcome to the costume ball. Welcome to the costume ball. what they got an empty shell without a heart. And then you say, I from the start admired so much of who you are. I'd like to tell you and your wife, Despite all of the things you had to do, it's worth it now. I realize. And welcome to the costume ball. And welcome to the costume ball. Oh, welcome to the costume ball. Oh, welcome to the costume ball. lost you, Welcome to the costume. Zo weer de volle laag voor vandaag. Wat een pret, wat een pret. En terwijl in het park Schouwburg, Schouwburg en congrescentrum het park... in Horen, een stadje aan de afgesloten Zuiderzee... Eh, momenteel uh, Lakeside Stories aan de gang is met muziek om van te genieten... of om naar te luisteren, of allebei... gaan wij hier straks door met 501 Alternative hier op jouw Radio 501. Ik ga straks als de weer gaan naar dat zelfde Park Schouwburg toe. En eh, op mij wordt begeleid door niemand minder dan Wiep Zichtema, die afgelopen vrijdag zijn nieuwe album, zijn soloalbum, presenteerde. The Willows Weep. Gaan we luisteren naar het nummer Priceless. En waar gaat dat meer over dan over zijn eigen kind? Om helemaal zacht van te worden van binnen en hard van buiten. Hier komt Wiep Zichtema met het nummer Priceless. Maybe I got too much time to think. Maybe I should work some more. For we certainly could use the money we don't get by like before. Princess wants to take dancing lessons. Dancing shoes ain't cheap. Had to tell her no and that she'll have to wait. Now the princess weeps. Princess weeps. Princess weeps. A big salty tears. How is it me? Must be my bitter heart. Oh, the way the gravity pulls. I wander senseless and dead on my feet to a new set of rules. But here it is, and that's the beauty of it all. I ain't broken, maybe a little bruised. I take a hand, we walk down to the shop we want to. watch